Je mag dan alleen een vliegtuig in als dat echt noodzakelijk is. De minister is boos dat het nog zo druk is op Schiphol, nu we in lockdown zijn. Toch vindt de club die opkomt voor de reisorganisaties het onterecht dat zij de schuld krijgen van de volle vertrekhallen op Schiphol. Wat we nu merken is dat er klanten zijn die dus geannuleerd worden door onze bedrijven. Eh, en die, die lopen een balie verder naar bijvoorbeeld eh, KLM om naar Curaçao te gaan. Eh, boeken een, hetzelfde hotel als dat ze ook met een pakketreis zouden hebben geboekt. en gaan vervolgens op vakantie. Reisorganisaties TUI en Corendon hadden al gezegd dat zij voorlopig helemaal stoppen met vakantievluchten. Of KLM dat ook gaat doen, is niet duidelijk. Een mooie vaccin-meevaller van een van die middelen lijkt veel meer voorraad te zijn dan gedacht. Het gaat om het coronavaccin van Pfizer. Volgens de fabrikant kun je uit één flesje vijf inentingen halen. Maar apothekers in de VS hebben ontdekt dat het er vaker zes of zelfs zeven zijn. De politie heeft in Nijenveen in Drenthe een grote lading vuurwerk in beslag genomen gaat om een kuub aan knal- en siervuurwerk. Een deel zat verstopt in meerdere vuilcontainers. Een ander gedeelte van het vuurwerk was opgeslagen in een woning. Vette pech voor oliebollenkramen. De omzet is op veel plekken door de lockdown compleet in elkaar gezakt. Vaak staan ze met hun kraam op parkeerplaatsen bij tuincentra en bouwmarkten maar daar komt nu haast niemand meer. En gewoon ergens anders heen gaan is niet zo makkelijk, zegt deze bakker in Bergen op Zoom. Was het maar zo simpel. De, de gemeentes zijn, eh, zijn niet flexibel met eh, vergunningen geven op het moment. Eh, ook door corona. We waren heel blij met, met deze intratuin. Dat ze het hek open laten en zelf een kraan buiten zetten. Maar de mensen moeten het weten en de mensen moeten ons weten te vinden. De meeste oliebollenkramen zijn van mensen die in de zomer kermissen runnen, zegt ze. Die hadden door corona sowieso al een heel slecht jaar. Het weer, de regen trekt richting het oosten weg. Het klaart steeds meer op en straks komt de zon er af en toe doorheen. Wordt vrij zacht en gaat op 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N235 Amsterdam permanent nog in beide richtingen dicht bij Ilpendam. Het komt door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 9 uur vanmorgen weer vrij is.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 En ik probeer hem even heel mooi vol te krijgen tot, tot precies het uur. Dus ik hoop dat je blijft luisteren. Met heel veel leuke muziek en allerlei leuke onderwerpen. Dus tot zo. En voor nu, start me up. Dat het dat hij zo heel mooi live optreden. Dat is zo heel lekker zou uitkomen voor het eh, weer en het verkeer. Maar we moeten het heel even klein beetje terug. Maar er is natuurlijk altijd zijn er sneeuwbellen en uh, kersten.